Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft opnieuw een probleem gevonden... met de Boeing 737 MAX. Het zou opnieuw om een computerfout gaan. De fout betekent mogelijk dat de 737 MAX-toestellen... nog langer niet mogen vliegen. De vliegtuigen staan sinds maart aan de grond nadat twee toestellen waren neergestort. In oktober crashte een vliegtuig in Indonesië, daarna in maart één in Ethiopië. In totaal kwamen 346 mensen om het leven. In een tbs-kliniek in Utrecht heeft brand gewoed. Zeker drie mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte iets voor middernacht uit... naar de Van der Hoeven-kliniek op de Oudlaan in Utrecht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Twee zwembaden in de Franse stad Grenoble zijn gesloten... nadat moslimvrouwen er gingen zwemmen in burkinis. Dit is verboden in Grenoble. De zaak levert veel commotie op. De badmeesters vinden dat ze hun taken niet meer kunnen uitvoeren. Tot er een oplossing is gevonden, blijven de zwembaden dicht. En minister De Jonge van Volksgezondheid heeft met fabrikanten en winkels afgesproken... dat ze geen chemische stoffen verkopen aan particulieren die daarmee zelfmoord kunnen plegen. Vorig jaar ging er informatie rond over een zelfmoordpoeder. Het ging om een conserveringsmiddel dat in winkels en online werd verkocht. In een gedragscode beloven ze de verkoop van die middelen in de gaten te zullen houden. En in Miami was het eerste debat van de Democratische Partij. Zeker 25 kandidaten willen het volgend jaar namens de Democraten opnemen tegen president Trump. Morgen is favoriet Joe Biden aan de beurt. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn wie de democratische kandidaat is. De verkiezingen zijn op 3 november 2020. En dan het weer. In de kustgebieden kan het bewolkt zijn. De temperatuur ligt rond de 19 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts.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 for peace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 alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Oeh, ze heeft de beauty en de brains en oh, oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt, ze heeft de beauty en de brains, beauty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 hoofdletter Z. Van Zon, Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort.nl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 had game like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 so vain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 哈哈。 <laughs>